Ember Brandsen met het NOS-journaal. Bij een synagoge in Kopenhagen is geschoten. Dat meldt de Deense politie. Er zijn drie gewonden. Eén persoon is geraakt in het hoofd. De andere twee zijn agenten. Zij zijn geraakt in arm en been. De schutter is volgens de politie een man. Hij zou te voet zijn gevlucht. Een groot metro- en treinstation in de buurt is ontruimd. De Deense autoriteiten kunnen nog niet zeggen of er een verband is tussen de dodelijke schietpartij in een café gistermiddag in Kopenhagen en dit incident bij een synagoge in het centrum van de stad. In Oekraïne is om 11 uur de wapenstilstand ingegaan tussen het leger en pro-Russische rebellen. Het zou even rustig zijn geweest in Oost-Oekraïne, maar de strijdende partijen beschuldigen elkaar nu van het schenden van het bestand. In de uren voor de wapenstilstand werd er nog hevig gevochten, onder meer rond Donetsk. De Oekraïense president Poroshenko heeft gisteren aangekondigd de staat van beleg in te voeren als de wapenstilstand wordt geschonden. Daarbij krijgt het leger meer bevoegdheden om in te grijpen. De carnavalsfeesten in Ter Apel worden aangepast vanwege een dodelijk ongeluk. Gistermiddag kwam een vrouw van 33 om het leven toen een auto het publiek inreed bij een carnavalsoptocht. Vijf mensen raakten gewond. De Groningse politie gaat ervan uit dat de 81-jarige bestuurder van de auto onwel is geworden. Op Facebook schrijft de vereniging dat het kindercarnaval en de prijsuitreiking vandaag wel doorgaan in Ter Apel, maar dan in aangepaste vorm. In Amsterdam is de Herengracht deels afgesloten voor auto's. Taxichauffeurs waren van plan om bij de ambtswoning van burgemeester Van der Laan te demonstreren tegen Uberpop, een nieuwe taxidienst. Agenten staan voor de deur van de woning van de burgemeester. De plannen voor de demonstratie waren uitgelekt, waardoor taxichauffeurs besloten niet naar de Herengracht te gaan.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 啊。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 on your side against all my flaws. And so I try. I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 come to life. Jump in the shower and the blood starts live your life, girl.